Michel Koenen met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad komt maandag bijeen voor een spoedvergadering. Die is aangevraagd door Oekraïne na de inzet van een hypersonische raket door Rusland. Oekraïne wilde bij de leden van de Veiligheidsraad op aandringen... om een einde te eisen aan de Russische agressie. President Zelensky vroeg eerder vandaag al om een duidelijke reactie van internationale leiders. Rusland voerde gisteren weer grootschalige aanvallen uit op Oekraïne. Onder meer de stad Kiev werd geraakt en die personische raket kwam neer in Lviv, vlakbij de Poolse grens. In een huis in Vlissingen heeft de politie 25.000 liter aan harddrugs gevonden. Agenten kwamen de drugs op het spoor na een autocontrole in Goes. De bestuurder die was onder invloed van cannabis. Hij werd opgepakt, net als de vrouw die naast hem zat. De twee waren onderweg naar het huis in Vlissingen. De bewoner van het huis is ook opgepakt. Bij IJmuiden is vanmiddag een bultrug gespot die richting het zuiden zwom. Tijdens kerst werd er voor de kust van Egmond aan Zee ook al een bultrug gezien. Volgens SOS Dolfijn worden de walvissen de laatste jaren steeds vaker voor de Nederlandse kust gespot. En in de eredivisie heeft AZ met 1-0 gewonnen van Volendam. Het was voor de ploeg uit Alkmaar de eerste overwinning sinds begin november. En er is nog een wedstrijd gespeeld, FC Twente tegen PEC Zwolle. Die eindigde in 1-1. En Nigeria heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Afrika Cup, het voetbalkampioenschap van Afrika. Algerije werd met 2-0 verslagen. Woensdag speelt Nigeria de halve finale tegen gastland Marokko. De andere halve finale gaat tussen Senegal en de winnaar van het duel tussen Egypte en Ivoorkust, dat nu nog bezig is. Het weer, het vriest, maar door de stevige wind voelt het kouder aan. Vannacht dan is het helder en gaat het flink vriezen.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 daarna, de dag is weg Je voelt de buren dansen mee Van boulevard tot aan het strand Heel de stad in één ritme gaan dus elke stap op het plein schept een nieuw nieuwjaar verhaal. aflevering van de Nightwalk Mainstays op deze zaterdagavond. De tweede zaterdag in het nieuwe jaar 2026. Als je hem nog niet hebt aangehad op CFM Zandvoort of nog niet naar ons geluisterd hebt. Nogmaals, de allerbeste wensen. Het mag, nou ja, het mag het hele jaar door, waarom niet? Je mag elkaar de beste wensen wensen. Maar hè, sommige mensen zeggen het mag eh, tot drie koningen of zo. Of, nou ja, eh, hè, wij doen het meestal de, de, eerste twee, drie weken doen we dat. En daarna stoppen we er ook mee, want dan wordt het ook een beetje uitgemolken.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 Ik eh, was een beetje aan het scrollen op de computer en ik denk... hé, hey, dat nummer, dat kennen we. En dat draaiden we vroeger heel vaak. Dus vandaar dat we hem ook even gedraaid hebben. Alex Preston, Love You Better.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 Tomorrowland, die krijgt eh, dit jaar een nieuwe editie. En die gaat gebeuren heel ver weg. Ik denk dat je 20 uur moet vliegen of zo, als het niet langer is. Ja, ik ben er nooit geweest hoor, dus in het land. Maar in Thailand, op eh, de eerste editie voor het eerst dit jaar in Thailand. Zo meldt de organisatie van het festival afgelopen dinsdag op Instagram het driedaagse dancefestival zal van 11 tot en met 13 december plaatsvinden in Wisdom Valley in Pattaya. En het is best leuk, want eh, <laughs> Thailand wist het eerder als, eh, als eh, de organisatie van Tomorrowland. Die, Thailand heeft hem een beetje opgeëist. En ja, waarschijnlijk hebben ze gezegd van... wat het kost maakt niet uit. Wij willen graag dat jullie komen. Dus een reis die in België begon trekt nu naar een nieuwe horizon. Omgeven door natuur, energie en eindeloze verbeelding... verrijst de nieuw Tomorrow-wereld in Thailand. Zo staat er bij de aankondigingsvideo. Tomorrowland wordt jaarlijks georganiseerd in België... maar had eerder al speciale edities in Brazilië en de Franse Alpen. En de editie in Thailand wordt de eerste in Azië. Dus eh, ja, ze worden groot, hè? Die miljoenen die, eh, worden steeds groter op die bankrekening. Er wordt geen camping gecreëerd op het uh, eh, Thaise festivalterrein. Al belooft de organisatie wel verschillende verblijfsaccommodaties. Bezoekers zullen vanaf daar met shuttlebussen naar het festivalterrein worden gebracht. En welke artiesten op de eerste Thijs-editie zullen optreden, die worden later bekendgemaakt. De tickets zijn verkrijgbaar via eh, pre-registraties die donderdag, eh, afgelopen donderdag voor start zijn gegaan. Dus eh, ja, spannend. Thailand, hè, als je graag naar Thailand gaat of je wil er een keer naartoe. Is zeker de moeite waard om dan meteen Tomorrowland mee te pakken. En goed nieuws, Bruno Mars die gaat komende zomer voor het eerst in een Johan Cruijff Arena optreden. Er staan concerten op 4 en 5 juli gepland. De tournee staat in het teken van zijn nieuwe album The Romantic... dat in eh, februari uitkomt. Mars stond in 2017 voor het laatst in de Ziggo Dome. Dus uh, ja, is toch wel een beetje positief nieuws. Mars doet met zijn wereldtournee eh, Noord-Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk aan. En naast Amsterdam geeft hij deze zomer concerten in steden als Parijs, Berlijn, Madrid, Milaan en Londen. De 40-jarige zanger wordt tijdens alle concerten vergezeld door Anderson Paak als DJ Peewee, en Victoria Monet verzorgt het voorprogramma tijdens de shows in Amsterdam. Dus schrijf het op in je agenda. Johan Cruijff Bruno Mars op 4 en 5 juli. Gaan we door met muziek, want we lullen weer veel te veel. Jouw warming-up voor jouw stapavond. PNS Concept met Memory. En je hoort hem in de ZP Remix.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 Wekelijks feestje Brainwash... Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Natuurlijk is dat eh, in de Escape op het Rembrandtsplein. En eh, voor meer informatie check de website escape.nl. Natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Die zit daar eh, iedere week achter de deks. En hij doet ook de line-up Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Thomas Hensbroek, Infinity V, Sexy Mr. S... en MC Janto is van de partij. Dus vanavond dus Escape, wekelijks feestje Brainwash. En encore, dat doen we alle weken niet meer. En ik heb even gebeld met de organisatie. zeg, jongens, ik zeg, eh, zijn we gestopt? Zijn we failliet? Uh, zeg het maar. Nou, vanaf eh, zaterdag 31 januari zijn ze weer terug. Encore in eh, de Belgweg in Amsterdam. Dus en dat wordt meteen een groot feestje met Abstract Charlize, Win, Lee Mills, MC Lost En natuurlijk Encore de home of hip-hop en R&B en Afro tegenwoordig. Dus eh, vanaf 31 januari zijn ze weer terug in de Melkweg in Amsterdam. En nog een wekelijks feestje is eh, op het Thuishaventerrein. En vandaag uh, eh, nieuwjaarsborrel 2026 is vanmiddag om 1 uur begonnen. Het duurt tot 11 uur vanavond in op het Thuishaventerrein. En voor meer informatie check de website thuishaven.nl... met onder andere Lucian Ford presents Analog Kitchen live. Een rave setje. Oliver Abelous, AK T99... Johan Gielen, Dimitri Roog, Isis, José... Ronald Molendijk, Remy Unger, JD, Alexander Koning, Gizmo... Spider William, Funkerman, Franzo en Miss Monica. Ze zijn er allemaal bij je. Dus eh, hè, het duurt nog tot vanavond 11 uur de nieuwjaarsborrel op het Thuishaventerrein in Amsterdam. En tot zover de partyupdate. Ik heb genoeg geluld. Tijd voor, uh, voor een en tijd voor muziek. White Sheep nu met Chunky.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 En daarvoor horen we Earth and Days met Make It High. CFM Zandvoort, Nightwalk Mainstays. Welke plaats er erg populair in de clubs, op de streams, op de radio. En natuurlijk op de indoor festivals. Deze week op 10. Frankie Rizardo, Jonas Blue en Malief met Edge of Desire. Die is flink gezakt. Die bleef een beetje hangen in de top 5, maar nu zakt hij weer. Op 9 deze week Ethan Walls met Look Good. Op 8 Emmanuel Sati Give It All. Op 7, Chopper at the UK met Come Inside. Op 6, Smokey Bobbin B en Guy Burns en James Paul met Temptation. Op 5, Jonas Blue en Malief met Edge of Desire. En daar staat hij toch weer, alleen dan in het origineel. Op 4 deze week Ulysses Barrientos en Aiden eh, Ramal met Deep Inside. Op 3 Prospa en Cosmo Kid met Love Songs. Op 2 Supernova met Velvet Avenue. En deze week nog steeds op 1 Nick van Julie, Frankie Rusaldo en eh, Robert Cartoes met Set Me Free. En die heb je al zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek voor je. Angelo Ferreri, Max Million en Wild Jokers zijn de studio ingedoken. En uh, die hebben Bob Marley opnieuw tot leven gebracht. Het hier is Sun is Shining. Sun is shining. Time is shining. The weather is sweet. Aren't you party vibes across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. CFM. rules everything around me. Stacks up, then I give it to my family. Front seat, finger girl to the valley. Call the speaker, she'll love to be around me. Yeah, flow rules everything around me. Lock in two hands, that's what I need. Go to with the bands in my crew G. No one in could be nobody but me. I need green, green cash. mouth, now fast. What's, what's that? Cream, cream fast. C R A E M on me. Give me that shit like money, love speed. Come on. Let's be. must Give me that shit like money loves speed.